uur. Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Verzekeraar achter de overheid redde het bedrijf in 2008 tijdens de kredietcrisis... maar heeft nu alle aandelen verkocht. Tot vandaag had de staat nog een belang van ruim 20% in ASR. Dat leverde ruim 1 miljard euro op. In totaal leverde de verkoop van de aandelen 3,8 miljard euro op. Het redden van de verzekeraar kostte destijds 3,6 miljard. Toch blijft er na aftrek van winstuitkeringen en rentelasten... een verlies over van ruim 130 miljoen euro. De regering van Catalonië gaat door met de voorbereiding van het referendum over afscheiding van Spanje, ondanks de hevige tegenstand van de regering in Madrid en het Openbaar Ministerie. De president van Catalonië zegt dat de stemming op 1 oktober gewoon doorgaat, wat er ook gebeurt. Gisteravond blokkeerde het Spaanse Openbaar Ministerie een website met informatie over het referendum. De Spaanse autoriteiten zijn fel tegen het referendum dat Catalonië eenzijdig heeft afgekondigd. Spanje noemt het illegaal en doet er alles aan om er een stokje voor te steken. Zo werden gisteren 700 Catalonië de Catalaanse burgemeesters die de volksraadpleging steunen opgeroepen voor verhoor. De lagere overheden zijn positief over de plannen van het kabinet. Vooraf waren de berichten dat de budgetten voor de provincies, gemeenten en waterschappen omlaag zouden gaan. Na gesprek met de formerende partijen zei voorzitter Bijleveld van het interprovinciaal overleg dat er genoeg geld is voor de opgave waar ze voor staan. Ook voorzitter Van Zanen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten had het over een goed gesprek. Vooral de klimaatdoelen en de CO2-reductie zullen de komende tijd veel vragen van provincies, gemeenten en waterschappen. GroenLinks in Amsterdam wil de hele binnenstad autovrij maken. 10.000 parkeerplaatsen moeten verdwijnen en in 2025 mogen alleen nog emissievrije auto's de stad in. Dat staat in het conceptverkiezingsprogramma dat vandaag wordt gepresenteerd. partij pleit voor ingrijpende maatregelen. Die leiden tot een radicaal sociale, groene en vrije stad. Het weer, is wisselend bewolkt met geregeld buien en kans op onweer. Morgen minder buien, minder wind en dan wordt het 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A7, Zaandam richting Hoorn. Tussen Afritzaandijk en Purmerend Zuid, 5 kilometer door een ongeluk. Vertraging zo'n 10 minuten. Ook op de A9, Alkmaar richting Almstelveen is een ongeluk gebeurd bij knoop het Rotterpolderplein. Daar staat inmiddels een 7 kilometer file met ruim een uur vertraging. Auto's worden nu geborgen, daardoor zijn bij knoop het Rotterpolderplein twee rijstoken dicht. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda is een ongeluk gebeurd bij Moordrecht. Er staat 5 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Bij Moordrecht is de rechte ook dicht. En op de rijbaan richting Hoek van Holland op de A20 staat bij Nieuwekijk aan de IJssel 3 kilometer file.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 welkom bij ZFM Muziek Boulevard live op deze 14 september 2017. De eerste twee uur zijn bestemd voor Matchbox, vierde jaargang, aflevering 76. En we zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. Het internet tik je even in ZFM-live. En we hebben DAP Plus en natuurlijk de ZFM-app. En mijn naam is Bart van der Meer. Een zeer gevarieerd programma met heel veel 50, 60, 70 en 80 muziek. We beginnen met de Yemen Corner en daarna de Big Bopper.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 Lord, made the world go round. ain't another in the world like a big-eyed girl and make me act so funny. Make spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose and like a girl. Oh, baby, that's what I like. Right, dit was de eh, uh, Big Bopper met Chantilly Lace. En uh, dat kwam uit 1958. En uh, een paar maanden later was hij helaas niet meer onder ons. Want hij zat namelijk in hetzelfde vliegtuig als Buddy Holly en Richie Valens. Ehm, en we begonnen met uh, Hello Susie van Eamon Corner uit 1969. Dan gaan we naar een album, een album, album, album, album van The Bee Gees uit 1979, Spirits Having Flown. En van dat album draaien wij Tragedy. Van het album Spirits Having Flown, The Bee Gees en Tragedy. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. De Engelse top 40 wel te verstaan. Drie nieuwe binnenkomers. Eh, wat zeg ik? Ehm, twee nieuwe binnenkomers slechts. Twee. Oh, valt weer tegen deze week, hè? Eh, de eh, laatste nieuwe die komt binnen op 32. En dat is een nummer van ehm, Eric Burden met The Animals. En dat heet Good Times. done the right thing. All of that boozing, I was really losing good times. Good times. When I think of all the good time that's been wasted, having good times having good times. All of my life, I remember her crying. My useless talking, I could have been walking instead of complaining. I could have been gaining good times. I could have been winning. I have to see, and it's a beginning of good times. Nieuw op 32 Good Times van Eric Burden en The Animals. En als er maar twee nieuwe binnenkomers zijn, dan heb je de tweede aan de beurt nu. En dat is dan meteen de hoogste nieuwe binnenkomer. Op 23 Traffic and Hole in My Shoe. De klapper van de week. week. Goed. was 1979. Het nummer heette Heart of Glass. En dit was natuurlijk Blondie. En het nummer stond één week op één in de Billboard Hot 100. Voordat we toe zijn aan de tip van Willem... hebben we nog even een nummer uit 1963 van Dion. En dat heet Ruby Baby. Oh, I love a girl and a ruby is her name. Hear talking This girl don't love me, but I love her just the same. What I say, whoa. tell I'm gonna steal you Hij heeft hits gemaakt onder de naam Dion. Hij heeft hits gemaakt als Dion en de Belmonts. En hij heeft hits gemaakt onder zijn eigen naam. En dat is Dion DiMucci. Eh, we zijn toe aan de tip van Willem. En die komt van deze, deze week van een LP. Die heet Go Cat Go. En die wordt toegeschreven aan Carl Perkins. Maar de grote kracht, de drijvende kracht achter deze LP... was niemand minder dan Ringo Starr. En hij zorgde er ook voor dat er een heleboel bekende artiesten... zoals bijvoorbeeld Paul McCartney en George Harrison... en Tom Petty en de Heartbreakers en nog een aantal grote namen... meededen aan deze LP. En eh, wij gaan een van die nummers draaien. Dat is eh, een nummer dat Willem heeft uitgekozen van dit album. En dat heet Distance Makes No Difference With Love. Hier is Carl Perkins samen met George Harrison. that shines on you. It's the same moon shining on me true and distance, distance Makes no difference. afstand geen probleem. Carl Perkins samen met eh, George Harrison. En laten we vooral niet vergeten dat eh, Carl Perkins de naamgever van dit programma is. Eh, Matchbox is van hem. Goed, dan zijn we toe aan de volgende plaat en dat is een B-kantje. Want we zijn gek op B-kantjes. Ehm, in het jaar 1970 brachten Crosby, Stills, Nash Young het nummer Ohio uit. En dat werd een grote hit, maar de achterkant die is eigenlijk veel en veel mooier. Find the Cost of Freedom. weer even de riemen vast. Want we gaan weer heel wat anders doen. Nu met het eh, Electric Light Orchestra uit 81. Hier is Hold On Tight. Wayne, de ELO, Electric Light Orchestra, met Hold On Tight. En van de jaren 80 gaan we naar de jaren 50, want dat kan allemaal hier. Het is wat dat betreft net een rollercoaster. Hier is Guy Mitchell met Rockabilly. rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock, rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock, rockabilly, rockabilly, rock, rock. Some people think it came from Tennessee, then spread on out to the Lone Prairie. It's hillbilly rock, fiddly dee, turns me inside out. Give me some rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock, rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock. Rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock. Hey, grab yourself a partner, lose the blues, wear your soft pot clothes and stop in shoes. Better head for the hills, gonna blow my fuse. Ooh, I'm gonna shout, give me some rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock. Rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock. Since rockabilly swang the do-si-do and the guitar man chased the old banjo, leave the hope for the crow. I'll go, man, go, wiggle like a trout. Give me some rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock, rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock, rockabilly, rockabilly, ooh, rock, rock. the moment that you feel this crazy beat, you gotta lose control of you two-left feet. Give me mountain juice, turn me loose, leave me wave my arms about. Give me some rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock, rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock, rockabilly, rockabilly, rock, rock. You know what rockabilly's all about. You know it's gonna make you sing and shout. You know you're gonna act like a crazy. rockabilly, Dat was hem, Rockabilly van eh, eh, Guy Mitchell. <laughs> en hij kan niet wachten. Hier is de, de Culture Club met The War Song. En die komt dan weer uit het jaar 1984. George en zijn eh, Culture Club en The War Song uit eh, begin jaren 80. In 1977 eh, bracht de groep Carpenters een LP uit en die heette Passage. En op die LP stond een nummer en dat is later als single uitgebracht en werd een grote hit. En die werd geschreven, die single, door Juice Newton. En die kennen we dan wel van It's a Heartache. Zij schreef voor The Carpenters Sweet Sweet Smile. geschreven door Juice Newton... en gezongen en gespeeld door The Carpenters. Dan eh, spelen we nu etwas instrumentalisches, want het is een Duitser... dus dan moet je het even in zijn eigen taal doen. Anders dan weet je niet wanneer je moet beginnen. Eh, Ronald Roland W. En dat was in het jaar 1968 een top 100 hit uit dat jaar. En het nummer heet Monja. was eh, niet geheel instrumentaal, om het maar zo te zeggen. Maar het was wel Roland W. met Monia. Weten we nog, eh, kennen we nog Bonnie M? Ik denk het wel, hè. Zoveel grote hits, maar met welke begon het ook alweer in het jaar 1975?